Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de eerste drie maanden bestaande woningen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Nieuwbouwwoningen stegen in die periode met ruim 11% in prijs. Bestaande woningen werden 9% duurder. De gemiddelde prijs voor een nieuwbouwkoopwoning in Nederland is nu ruim 350.000 euro. Begin 2015 was dat nog bijna een ton minder. De prijsstijging van Nederlandse koopwoningen was in het eerste kwartaal van dit jaar... bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde binnen Europa. Een medicijn tegen de spierziekte SMA komt per 1 augustus in het basispakket. Minister Bruins van Medische Zorg heeft erover een akkoord bereikt met de fabrikant. Dat is goed nieuws voor de ongeveer 80 jonge kinderen die die spierziekte hebben. De behandeling kostte aanvankelijk een half miljoen euro per patiënt in het eerste jaar van behandeling en daarna een kwart miljoen euro per jaar. Het Zorginstituut Nederland oordeelde in januari dat die prijs te hoog was. In Nunspeet zijn gisteravond 300 mensen geëvacueerd na een grote brand in een bedrijvencomplex. De brand ontstond halverwege de middag en woedde onder meer in een opslag van een fabrikant van e-bikes. Er lagen duizenden accu's opgeslagen. Uit voorzorg werden zo'n 120 huizen ontruimd omdat door de brand giftige stoffen vrijkwamen. Tientallen omwonenden hadden last van prikkende ogen. Rond twee uur vannacht mochten de bewoners weer terug naar huis. Bij de anti-regeringsprotesten in Nicaragua zijn de afgelopen maanden veel meer mensen omgekomen dan de overheid beweert, zegt een Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie. Volgens die organisatie zijn bij de protesten al zeker 350 doden gevallen. De regering zelf spreekt van zo'n 50 doden. Het is al sinds april onrustig in het Midden-Amerikaanse land. Het weer tot besluit. Vannacht zijn er opklaringen. Later vandaag schijnt op veel plaatsen de zon. Maar ontstaan hier en daar wel wat stapelwolken. In het oosten en zuidoosten kan er een bui uitvallen. Maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 22 tot 27 graden. Vrijdag schijnt de zon vaak, maar zijn er ook wolkenvelden.